De moderne mens lijkt weinig oog te hebben voor de ander en men is vooral met zichzelf bezig, aldus koningin Beatrix. De moderne communicatiemiddelen lijken mensen dichter bij elkaar te brengen... maar ze blijven achter hun schermen op veilige afstand. Het anoniem, domweg en grofweg uiten van emoties is gemakkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend, zei de koningin. Op de A73 is vanochtend vroeg bij Kuik na een aanrijding tumult ontstaan. Rond half zes raakte bij een inhaalmanoeuvre een busje een personenauto. Beide voertuigen knalden tegen de vangrail. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen bleek het tal van andere auto's gestopt... en had zich op de snelweg een groep van een man of 50 verzameld. Het waren mensen die met elkaar naar een discotheek in Venray waren geweest. Ze hinderden de hulpdiensten en de sfeer was grimmig. Na enige tijd lukte het agenten om de mensen achter een afzetting te krijgen. Bij het ongeluk zijn vier jongeren gewond geraakt. Paus Benedictus heeft in Rome zijn traditionele kerstzegen Urbi et Orbi voor de stad en de wereld uitgesproken. Hij deed dat op het plein voor de Sint-Pieterskerk. En daarna wenste hij iedereen in 65 talen een zalig en een gelukkig kerstfeest. De paus deed een oproep voor solidariteit en vreedzaam samenleven, ook in tijden van crisis. Hij benadrukte dat het solidaire wij van de kerk christenen in tijden van hoop van crisis hoop kan geven. In de Sint-Pieter droeg de paus vannacht al de kerstnachtmis op. Vlak voor het begin daarvan, terwijl de paus naar het altaar liep, klom een vrouw over een hek. Ze rende op de paus af die in het tumult dat ontstond ten val kwam. Daarbij brak een Franse kardinaal zijn been. Het weer, de sneeuw gaat overal in, over in regen. De westelijke wind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot hard. Het is 3 tot 5 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt het vanuit het westen droog.